4 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Tweede Kamervoorzitter Ariep vindt dat Kamerleden die gisteren niet aan een hoofdelijke stemming mee wilden doen... dat in het Kamerdebat hadden moeten uitleggen. Ariep erkende gisteren al dat het er een beetje chaotisch uitzag... en vandaag voegt ze eraan toe dat de gang van zaken niet goed is voor het aanzien van de Kamer. De ophef ontstond naar aanleiding van een motie van PVV-leider Wilders. Daarin stond dat zorgmedewerkers structureel een forse loonsverhoging moeten krijgen... Het kabinet had die motie ontraden. Sneltesten op corona moet een prioriteit worden bij de GGD... vindt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Hij vindt dat mensen die een test aanvragen... dezelfde dag nog getest moeten worden. Die dag moeten ze ook de uitslag krijgen, vindt Kuipers. Het RIVM meldt vandaag 577 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren waren dat er 654. In Rotterdam en Amsterdam zijn weer de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld. Een kinderdagverblijf in de stad Utrecht is tijdelijk gesloten... omdat vier medewerkers en twee ouders positief zijn getest op corona. Voor zover bekend zijn er geen kinderen besmet. De GGD in Utrecht adviseert wel om kinderen die contact hadden met die mensen... twee weken in quarantaine te doen. Het Haagse drinkwaterbedrijf is vandaag uren bezig geweest om de waterdruk te herstellen in de wijk Duindorp. Vannacht draaiden onbekende vier brandkranen open, waardoor in een deel van de wijk de druk wegviel en er nauwelijks water uit de kraan kwam. Tegen de middag waren de problemen verholpen. Op meer plekken in Den Haag zijn de afgelopen dagen brandkranen illegaal opengedraaid door bewoners die verkoeling zochten. Op 20 brandkranen werd daarom een slot gezet. Twee jongeren zijn aangehouden. Het weer de komende uren neemt op steeds meer plaatsen de kans op pittige buien toe... met onweer, hagel en zware windstoten. Tot die tijd wisselen zon en wolken elkaar af bij 28 tot 33 graden. Ook vanavond kunnen nog stevige buien vallen. Morgen dan is het minder warm en ook dan opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB staat een kapotte vrachtwagen op de A7 vanuit Zurich naar Hoorn.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 Vakantie, vakantie. Lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over. En autopech? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij.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 Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should have stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you.